De oud-voorman van het Internationaal Atoomenergieagentschap zegt dat de oppositie pas bereid is tot een dialoog als Mubarak weg is. In Cairo en Alexandrië wordt massaal geprotesteerd. Op het Tahrir, pardon, op het Tahrirplein in het centrum van Cairo zijn honderdduizenden betogers. Het protest verloopt vreedzaam en het leger houdt zich afzijdig. De Turkse premier Erdogan riep Mubarak op gehoor te geven aan de hervormingseisen van de bevolking. Van Mubarak is vandaag nog niets vernomen. Jack de Prikker, de man die in Lelystad zonder enige aanleiding vier mensen neerstak, moet worden behandeld. Volgens het OM is de 26-jarige verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar en kunnen de vier steekpartijen hem daarom niet worden aangerekend. Daarom is alleen tbs met dwangverpleging geëist. De verdachte zei dat hij was gaan steken vanwege stemmen in zijn hoofd. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een veehouder in Overijssel 43 verwaarloosde runderen in bewaring genomen. Ook werden bij de boer drie kadavers aangetroffen. Tegen de man is verbaal opgemaakt. Het voer van de dieren was beschimmeld en in de stal liep de mest over de roosters. Het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum zijn nu ook virtueel te bezoeken. Google heeft 17 belangrijke musea gefotografeerd en online gezet. Op de site googleartproject.com zijn meer dan duizend kunstwerken te zien. Andere musea op de site zijn onder meer het Metropolitan Museum in New York en de National Gallery in Londen. Het KNMI waarschuwt voor ijzel aan het einde van de middag en in de avond. Vooral in het oosten kan het door ijzel en bevriezing van natte weggedeelten verraderlijk glad worden. In het westen wordt het niet glad, daar blijft het boven nul.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 there's only one kind. So hush now, child. be the day. Streisand. Barbara Streisand. let Barbara Streisand. Streisand. maakt de liefde Drink ik uit een pure waterbron en slaap